Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De schade van oud en nieuw bedraagt volgens het Verbond van Verzekeraars zo'n 10 miljoen euro. Het is een eerste schatting. Er is alleen gekeken naar schade aan huizen en auto's. Schade aan bijvoorbeeld schoolgebouwen en letselschade zijn niet meegerekend. Het bedrag van 10 miljoen euro is vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling. Willem Holleder wordt op dit moment niet vervolgd voor betrokkenheid bij liquidaties in de onderwereld. Dat betekent dat hij nog deze maand vrijkomt. Holleder zit een gevangenisstraf uit van 9 jaar voor afpersing. Zijn naam is veelvuldig in verband gebracht met een reeks liquidaties. Daarvan wordt hij nog steeds verdacht, zegt het OM. Mogelijk wordt hij later alsnog vervolgd. Chemiepak in Moerdijk spant een kort geding aan tegen de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het bedrijf wil voorkomen dat eind deze maand een rapport verschijnt over de grote brand van begin vorig jaar. Er staan volgens het bedrijf tientallen onjuistheden in. Chemiepak eist bij de rechter uitstel tot 1 april, zodat de onderzoeksraad het rapport kan aanpassen. De Arabische Liga zegt dat het Syrische leger ook de laatste dagen op burgers heeft geschoten. Het leger heeft zich teruggetrokken in de buitenwijken van de steden, maar er zijn nog altijd scherpschutters actief, zegt secretaris-generaal El Arabi. Sinds vorige week dinsdag zijn er waarnemers in Syrië, maar desondanks zouden er nog zeker 150 burgers zijn gedood. De Duitse president Wolf is opnieuw in opspraak geraakt. Hij zou half december hebben geprobeerd om te voorkomen dat de krant Bild het verhaal over een omstreden privélening zou publiceren. De bondspresident zou hebben gedreigd de krant de oorlog te verklaren en een journalist aan te klagen. Bild negeerde het dreigement en schreef dat Wolf als premier van Neder-Saxe vijf ton had geleend van een ondernemers-echtpaar, wat hij eerder had ontkend. Het weer, vanavond blijft het droog. Morgen wordt een onstuimige dag met af en toe regen en veel wind.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 Singer, a Song of Love, een van de nummer 1 hits van George Baker. 1974 was dit de nummer 1. Een van de grootste hits van die George Baker naast de Little Green Bag Dear en Over and Over, Natalie, Mama, Oh Mama. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want u kent hem een beetje. Heel veel hits heeft hij gehad. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek hier. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Net een Nederlandse productie, nu Nederlandstalig van Dimitri van Toren, De Dierentuin. De dierentuin, naar het antilo, de veren witte bruine krokodil. En de giraf, naar de leeuw, kameel, de apen en de das en de dier. Krijg te verstaan, hou je vast je bent vrij om waar dan ook te gaan. Kom uit je hok, kom uit je kooi. En dat geld. We gaan naar de dierentuin, naar de antiloop, de met en brandblauw voor. En de giraf, naar de leeuw, kameel, de apen en de das en de kiel. je staan, hou je vast, je bent vrij, om waar dan ook te Kom uit je van. liedje om mee te zingen. Terwijl het eigenlijk een eh, protestlied is van deze Dimitri van Toren. In de jaren 60, 70, begin jaren 80, toen eh, had hij heel veel van die uh, protestliedjes. trad regelmatig op. En ik heb begrepen dat hij nog steeds optreedt. En zijn liedjes zijn nog steeds een beetje van tegen alles aanschoppen. Astrid Jong, dat is weer een Nederlandse productie van haar cd Matinee. all the dreams I've given way. An ordinary reality. The morning calls and I go down. Not a solitary sound. so I run Trying to escape the sun Dazzled by the azure indigo For which I fear I gladly trade door deze Astrid Jong zelf geschreven. dame die afkomstig is eh, uit, eh, uit Den Haag en eh, werkt, nou ja, werkt, heeft een contract getekend bij In Between Records. Deze jongeman heeft nergens een contract getekend. Hij brengt al zijn cd's uit onder eigen beheer. Waarom? Dan kan ik gewoon doen en laten wat ik wil met mijn muziek, zegt hij. Ik heb het over niemand minder dan J.W. Roth. again and again. I was looking, but I couldn't see you. I was looking, but I couldn't see you. You've been wandering, but you couldn't find me. You've been wandering, but you couldn't find I started drinking so many days I've been drinking too many days Needed to travel But most of the time Ended up nowhere Still I thought I was I thought I was right I don't care what you want me to do, what you want me to do. Make you believe again, again, again and again. Don't move if you try to stay dry. Stand still if you try to stay dry. Just remember why we are here. Things have changed, but it seems we're still. Hey, it seems we're still here. Now I don't care what you want me to do, what you want me to do. I'll set you free again and again, again and again. I'll make you believe again, again, again and again. Kitchen Table Blues. Zo noemt deze J.W. Roy, Roy, zo moet ik het uitspreken, zijn laatst verschenen cd. Prachtige tracks staan erop. En het is eigenlijk maar voor een beperkt publiek. Vandaar dat hij zijn cd's eh, uitbrengt onder eigen naam. Gabriel Peters en Kees Spruit, zij produceerden de cd voor hem. En dit, dit is een open einde. Ik heb vorige week woensdag eh, mijn prachtige, lieve Ierse setter moeten laten inslapen. En ik vind dit een passend liedje. Geschreven door Elton John en Benny Torpen. Vertaald door Belinda Muldijk. verboden. Ik wou dat het verdween. Maar ik zie ons samen lopen en we wisten niet waarheen. Nog raak ik je aan, maar de afstand wordt al groot. God, ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar, zwaait opeens die jij het achterliet. Ik je terug bij mij. Ik hou je zo goed vast. Heb ik je vaak genoeg gezegd dat er niet één zo bij mij past. zeggen dat het bent. Maar niemand zegt wanneer. Dus ik leef met de dag en jij sterft telkens weer.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 Beest is uh, eh, 11 jaar oud geworden en wij zijn 11 jaar echt eh, zo ongeveer dag en nacht bij elkaar geweest. De laatste trek van een cd, The Look of Love van Treintje Oosterhuis, samen met het uh, Orkest.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 time Freedom Park, zo heet deze cd. Het staat er eh, drie keer op. Ditzelfde nummer is afkomstig uit, eh, uit Zuid-Afrika. Een aantal jaren geleden waren wij in de, eh, in de KRO-studio's voor opnames van, van een dame die daar zou komen optreden. Op een gegeven moment werd door, door de crew van die dame de microfoon neergezet. En toen dacht ik bij mezelf van dat ding staat echt veel te laag. Er stond op iets van, wat zal het zijn, 1,50 meter van de, van de grond af. Ik denk van dat kan niet en die Jens Ian die kwam op en inderdaad, de microfoon die stond hoog genoeg voor deze grote dame. En je begrijpt mijn woorden al, hè? James Ian, een klein dame van postuur, maar een grote dame in de muziek. Standing in the Shadow of Love, door haar zelf geschreven, werd daar toen ook vertolkt door die dame. Prachtig om te horen en te zien. I've standing in the shadow Kleine grote dame dus, deze Janice Ian. The Watchman, Wheels, zo heet deze cd. Eigenlijk ben ik een beetje te laat, hè, want eh, de Tour de France die is inmiddels al helemaal afgelopen. Daarom draai ik maar Lead Me The Blues van deze formatie, The Wheels. Straits van eh, een aantal jaren geleden. Nee, ze zijn nog steeds niet uit elkaar. Hoor. Althans niet officieel. Alhoewel, je hoort er nog maar heel weinig van. Terwijl dat eh, de de, de leadman, Mark Knopfler, toch wel cd's uit blijft geven. Milkshake my thing now. These guys bought a heap of my stuff. and I gotta see a good thing sure enough now. Folks line up all down the street. And I'm seeing this girl divide her me And then I get it wham as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say. These boys have got this down Ought to be one of these in every town These boys have got touch It's clean as a whistle and it don't cost much Wham, bam, you don't wait long Shake, fries, how do you go? How about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K a crocodile, but not spelt that way now soggy dog ready red. Clock style, boom like this. despair You're gonna need a helping hand now So gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history open up a new place, flipping me. So I do too, right across the street. I got the name, I need the time to sell up in the end, and it all shuts down. Sometimes you gotta be an SOB, you wanna make a dream reality competition, send them south. They're gonna drown, put a hose in their mouth. You're not past school. I smell that immediate smell I'm an angel I crock that's fucked with a K Like crocodile and I felt that way now Oh it's doggy dog ready red Doggy dog ready red Paar virtuoos met een prachtige stem deze Mark Knopfler in het liedje Boom Like That. Het staat natuurlijk op een van eh, zijn albums, maar eh, dit was eh, de radio edit daarvan. En deze man is een tekstdichter. Guy Clark, Walkbench Songs, zo noemt hij deze cd. Out in the parking lot. Misschien wel één van de mooiste nummers op deze cd die uitkwam in 2006. Sitting on the fender of someone else's truck Drinking old crow whiskey Hot seven up out in the parking lot You can hear the band playing right through the wall. Ain't no cover charge, ain't no last call out in the parking lot. Now there's a couple of cowpokes putting up their dukes. There wasn't much to it after both of them puked out in the parking lot And then someone called police And the police finally came and Wrote him a couple of tickets And they took a couple of names out in the park see the neon dancing on the gravel. And I love to hear the pickup trucks come unravel. Some have given up, some have given in. Looks like everybody's looking for a friend out in the park. there's a couple that could not wait to get home Mother, probably in love so let's leave them alone out in the park Now the band's on the bus They're all loaded up to leave But the drummer's got a girl apron and she's tugging at his sleeve out in the park. Well, I love to see the neon dancing on the gravel. I love to hear the pickup trucks come unravel. Some giving up song of giving in Looks like everybody's looking for a friend Out in the parking lot Everybody's gone, and they have shot out all the lights and the dust begins to settle and it's never been so quiet out in the park. die eerste drie regeltjes al. Hè. Zit ik daar ergens op een eh, parkeerplaats met mijn billen op een auto van een ander en daar drink ik gewoon mijn biertje. En het mooie daarvan is, op een parkeerplaats is geen sluitingstijd. De formatie, de wets. Nederlandstalig, Nederlandse productie dus. En dat komt voor elkaar. En ik dacht, piece of cake, boss. Ik maak die man blij. Maar ik stond wel in de regen tot mijn enkels in de brei. Hij zei, je bent geen bal waard en je loopt verleden tijd. Je moet me centen, je staat bij mij in het krijt. dat komt voor mekaar. Dat komt voor mekaar. Beschouw het als klaar. Dat komt voor mekaar. zeg je lieve mensen, ik dacht dat ik mijn part al had. Maar ze zijn nu steek je handen uit je mouwen en begin dan maar te sjouwen. Ik heb inkopen gedaan. Er hangt geen werf meer aan de muren en de vloer die moet je schuren. Ja, de vaat is blijven staan. En daarna zeem je de ruiten, het grofvuil dat moet nog buiten. Ik zie je morgen, kijk met Stefan. En ik zei, hmm, dat komt voor mekaar. Dat komt voor mekaar. Beschouw het als klaar. Dat komt ik voor mekaar. Jouw wil is mijn wetschaat, dus beschouw het als klaar. Ja, dat komt dat komt allemaal dik voor elkaar hoor, dat zegt de wets. En deze dame, Rebecca Tonquist, is een dame naar mijn, naar mijn hand, naar mijn zin. Waarom? Zij heeft een cd uitgebracht, die noemt ze Good Thing. En daar staan allemaal foto's op van hondjes. En dat alleen is al een heel goed ding.